1 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Problemen voor het OM in de rechtszaak tegen Ridouan Taghi. Want Nabil B. wil niet meer meewerken. Hij is de kroongetuige in de zaak. Hij werkte ooit voor Taghi, maar zou nu juist tegen hem getuigen. Maar dat wil hij niet meer, zegt verslaggever Remco Andringa. Er is opnieuw gedoe over de veiligheid van Nabil B. en zijn gezin. Eh, er is daar zoveel onvrede over bij de kroongetuigen dat hij vandaag heeft gezegd dat hij voorlopig niet meer wil samenwerken... met het Openbaar Ministerie. Hij wil ook niet meer in de rechtszaal verschijnen. Eh, er zijn ernstige problemen zij zei zijn advocaat vanochtend in de rechtszaal. En die veiligheid is heel belangrijk in de zaak. De broer en de advocaat van Nabil B. zijn geliquideerd. De muziek van Lil Kleine is voorlopig niet meer te horen op Vanix. De radiozender wil de komende tijd eerst met luisteraars in gesprek over huiselijk geweld. Lil Kleine werd afgelopen weekend op Ibiza opgepakt voor het mishandelen voor zijn vriendin Jamie Vaas. Al hebben de twee inmiddels een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht waarin staat dat de geruchten niet kloppen. De dictator van Wit-Rusland zegt hard terug te slaan tegen Europa als er nieuwe strafmaatregelen tegen zijn land komen. Hij reageert op de arrestatie van een journalist dit weekend. Volgens Lukashenko Lukashenko heeft Wit-Rusland niets verkeerd gedaan. De EU is woedend over die arrestatie en wil het land economisch aanpakken. De NS schildert 150 sprinters geel aan de voorkant. Ze willen dat andere mensen in het verkeer de treinen sneller opmerken. Uit de aanbeveling kwam naar voren dat, dat geel de kleur is... Waar, wat ook gewoon eh, de, meeste contrast geeft voor eh, zeg maar, verschillende achtergronden... waaronder eh, de buitenlucht. En op die manier eh, de trein ja, meer zichtbaar is. Nou, die aanbeveling die hebben wij overgenomen. De sprinters zijn nu blauw en wit aan de voorkant. Er gebeuren nog te vaak ongelukken bij spoorwegovergangen... zeker als die onbeveiligd zijn. 28 van die onbeveiligde overwegen worden aangepast... zodat ze minder gevaarlijk zijn. Het weer. Vandaag regent het. Morgen regent het nog een beetje. Maar in het weekend wordt het zonnig en warm. Met op veel plaatsen temperaturen van 20 graden of nog iets hoger. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 A little bit of love, a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been. deze woensdag begonnen met Tom Crimnon met Little Bit of Love. Ja, het Songfestival. We hebben natuurlijk allemaal, hadden we, afgelopen weekend hadden we onze favoriet. Ik had ook mijn favoriet. En wel niet de winnaar, maar een ander. Ik had de Black Mamba. Love is on my side. Van Portugal. broken dream. I don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow wel.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 This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Emerson, Lake Palmer is de naam van een Britse band uit de jaren 70. Die wordt ingedeeld bij progressieve en symfonische rock. Keith Emerson speelde in The Nice en Craig Lake in King Crimson... toen zij elkaar in 1969 ontmoetten in Fillmore West... waar hun beide bands zouden optreden. Toen ze samen een soundtrack deden, klikte het muzikaal gezien meteen. The Nice viel al spoedig uit elkaar. King Crimson maakte nog één LP met Crack Lake, maar in april 1970 verliet deze de groep en ging hij met Keith Emerson op zoek naar een drummer. Een aantal drummers passeerden de revue. Jimi Hendrix was zelfs een van de geïnteresseerden in het project, maar de plannen om samen in het najaar van 1970 wat uit te proberen werd achterhaald door de voortijdige dood. Emerson Lake hadden toen al een drummer gevonden, de 20-jarige Carl Palmer. En daar ontstond Emerson Lake Palmer. En ik heb gekozen voor Emerson Lake Palmer met Honky Tonk Train Blues. you get to the point, or let me be free. Is it me? een placebo-effect ook bij alcohol. Feestgangers waggelen, omhelzen elkaar innig... en gaan helemaal uit hun plaat in een reclamefilmpje van Bavaria uit 2007. Ze zijn duidelijk flink beschonken, maar hebben geen druppel alcohol op. Bavaria wilde bewijzen dat hun nieuwe alcoholvrij bier niet van echt te onderscheiden is. Schonk het aan de studenten en filmde dat met een verborgen camera. Gek was het gedrag van de feestgangers niet, bleek 20 jaar voor dat Bavaria-filmpje... al uit een onderzoek van de Amerikaanse psychologen Jay Hull en Charles Bond Jr. uit 1986. Alcohol doet fysiek iets met je, constateren zij. Maar het wekt ook sociale verwachtingen. Als je alcohol op hebt, echt of nep, is dat een vrijbrief om je losser te gaan gedragen. Van alcoholvrij donkerschap blijken mensen socialer en plakkeriger te worden. Ook nemen ze het iets minder nauw met de regels. Wildplassen mag namelijk best na een avondje doorzakken. Gelukkig worden mensen niet agressief van placebo-alcohol... terwijl dit wel een bijeffect van echt drank is. Maar op weg naar huis heeft de nepalcohol wel zeker invloed. Mensen gaan slechter rijden als ze denken alcohol op te hebben... bleek uit een studie van de Amerikaanse Northwestern State University uit 1991. the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard your knocked out jailbird sing was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail rock. Number 47 said to number three, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair. Let rock. Everybody let rock. Everybody in the whole cell rock. Was dancing to the jail rock. Shifty Henry said the bugs for heaven's sake. No one's looking at a chance to make a break. But turned the shifty and he said, Nix, Nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Donderdag 27 en vrijdag 28 mei van 10 tot 1 uur. Om het balkon en de buurt een vrolijk aanzicht te geven... maken we samen fleurige balkonbakken. Hoe moet dat en hoe kunnen we samen daarbij helpen? De bak die u maakt mag u mee naar huis nemen. De deelneming is gratis. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk en kan via de balie van Pluspunt. 023 5740 330. Ik herhaal 5740 330. Geef bij aanmelden aan welke datum en locatie. Donderdag 27 mei is het in de Blauwe Tram in het centrum. Of vrijdag 28 mei in Pluspunt in Noord. philosophy. zo met de meeste manen. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd of zit een spijkerbroek gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbeden. Ik word er maar zelden warm of koud van, mijn adem wordt er nooit door afgesneden. je observeren. Van dichtbij zonder kleren en daar. Ze vrouwen zeggen niet veel. Ze kijken soms onaardig uit hun ogen. Ze doen dan net alsof ze heel wat zijn. Of gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten. Nou, een mooi goed gezelschap om mee uit te gaan. Bijna het gaat er niet sneller meer van kloppen. En het blijft er ook niet stil van staan. Maar soms zie ik als ik ineens in vuur en vlam sta, stopt onmiddellijk de adem in mijn keel. Steeds als ik bemerk dat ik verliefd ben, word ik grenzeloos verlegen en bloedsentimenteel. Heb je moeite met ordenen van je post? Wil je overzicht van je inkomen en uitgaven? Of heb je beginnende financiële zorgen? Of wil je hulp bij het digitaliseren van je administratie? Iedere woensdagochtend is de werkplaats inkomen op orde bij Pluspunt waar je ondersteuning krijgt... om overzicht te krijgen en te houden op je administratie. Meer informatie en aanmelden Sociaal Wijkteam Zandvoort 023 5740 450. Ik herhaal 023 5740 450. the sun. in de jaren 80 deel uit van de boyband Fresh, die later omgedoopt werd tot Bam te Bam Bam. Deze groep deed mee met het lied 'Lama dan maar doen dan... mee aan het Songfestival van 1989. Hij raakte bij het grote publiek bekend... toen hij in, op 28 november 1992 te gast was in het televisieprogramma... De Schreeuw van de Leeuw, van Paul de Leeuw. René Klein vertelde in die uitzending openhartig over zijn ziekte AIDS... De uitzending werd beloond met de bronzen roos op het festival van Montreux. En de zilveren medaille TV Programs and Promotion Award op het New York Festival in New York. Aan het einde van de uitzending bij de Leeuw zong Klein het lied Mr. Blue. Oorspronkelijk gecombineerd en gezongen door Yazoo. Niet veel later kwam Mr. Blue op single uit met Kenny Dulfer op saxofoon. Die nummer 1 positie van de Nederlandse hitparade haalde. Het werd ook de best verkochte single van 1993. René Klein met Mr.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 En dat was in de eerste voorronde de pauze act. En het was een act. Het was een fantastische act. Die wil ik u zeker niet onthouden in het eerste uur. Hier komt zij. Davine Michel met The Power of Water.